Ik had geen geluk in het spel, maar in de liefde had ik het wel. Ik had geen geluk in het spel, maar ik vond liefde bij Michel. In Monte Carlo, in het casino, raakte ik mijn centen kwijt. In Monte Carlo, in het casino, vond ik liefde voor altijd. geluk in het spel, maar in de liefde had ik het wel. Ik was in Monte Carlo, een nacht in het casino. Mijn geld verdween als sneeuw voor de zon. Maar ik zag in Monte Carlo, die nacht in het casino, een meisje waarvan ik het hartje won. had geen geluk in het spel, maar in de liefde had ik het wel. Ik had geen geluk in het spel, maar ik vond liefde bij Michel. In Monte Carlo, in het casino, raakte ik mijn centen kwijt. In Monte Carlo, in het casino, vond ik liefde. spel, maar in de liefde had ik het wel. Ik had geen geluk in het spel, maar in de liefde had ik het wel. Ik had geen geluk in het spel, maar ik vond liefde. ik mijn centen kwijt. In Monte Carlo, in het casino, vond ik liefde voor altijd. Ik had geen geluk in het spel, maar in de liefde had ik het wel.